Evers met het NOS Journaal. In een meer in het noorden van Dakkes waren gisteren met vier andere Nederlanders te water gegaan. Wat er daarna precies is gebeurd is onduidelijk. De twee mannen tussen 50 en 60 jaar zijn volgens de Alkmaarse duikvereniging ervaren instructeurs. In Vraneker is een man aangehouden die afgelopen nacht tientallen keren het alarmnummer 112 had gebeld. De 50-jarige Fries was stomdronken. Door zijn gebel raakten de telefoonlijnen van de meldkamer Friesland en het KLPD overbelast. Agenten gingen naar het huis van de Franeker om een eind te maken aan de telefoonterreur. Aan de randen van Sirte staan honderden inwoners die de Libische stad willen ontvluchten. In de start wordt hevig strijd gevoerd tussen strijders van het nieuwe bewind en Libiërs die loyaal zijn aan de verdreven leider Gaddafi. Er zou een wapenstilstand van twee dagen gelden om mensen in staat te stellen te vluchten. Maar volgens inwoners van Sirte gaat het geweld onverminderd door. De Afghaanse regering zegt dat de moord op oud-president Rabani is gepleegd door een Pakistan. Twee weken geleden ontving het hoofd van de Vredesraad twee onderhandelaars van de Taliban. Een van hen had een bom onder zijn tulband en blies zichzelf op. De moord op Rabani was voor president Karzai aanleiding te stoppen met de onderhandelingen met de Taliban. Ajax, Feyenoord en FC Twente hebben allemaal punten verspeeld. Ajax verloor uit bij Groningen met 1-0. Het enige doelpunt viel in de 62e minuut. Bakuna benutte een penalty. Feyenoord ging hard onderuit bij ADO Den Haag. Het werd 3-0. En FC Twente tegen Excelsior werd 2-2. AZ versloeg VVV Venlo met 3-1 en behoudt de koppositie in de eredivisie. Het weer vanavond en vannacht is het helder en ontstaat er weer nevel of mist en de minima liggen rond 10 graden.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 U krijgt van mij een overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles. Op de A2 Amsterdam-Utrecht tussen de knooppunten Amstel en Oude Rijn. Op de A67 Eindhoven-Venlo tussen de knooppunten De Hocht en zaarder Tot zover de verkeer... Jack en Eva Simons en Take Over Control. En daarvoor die je de uh, Everett's White En Let's Go Round Again. En Everett's White Band, je denkt, misschien dat zijn allemaal, eh, allemaal negers. Want ze hebben een, een, zwoele, een zwoele stem. Met, eh, met, met een, randje eraan. Maar het zijn alleen maar blank, hè, Everett's White Band. En dan Avo Jack gesproken, die hoorde je ook net samen met Eva Simons. En die is toch weer bezig, hè? Heb je het allemaal gehoord? Over zijn vriendin? Ja, dat hij... Dat hij eh, een beetje losloopt met allemaal vrouwtjes. En, eh, ja, want hij, heeft, hij, een, eh, hij, had een relatie met die Amanda van de Gouden Kooi. Ja. En ze was zwanger, al drie maanden. En dat is dus uitgegaan. Ja. Het schijnt dat hij is vreemd gegaan en dat soort dingen. Maar muzikaal gebied gaat gewoon heel erg goed met hem. Want hij draait wereldwijd ehm, zijn grote hits. En hij werkt heel veel samen met David Guetta. Goedemiddag en ehm, welkom bij een extra uur ZFM. Het is eh, bijna kwart over vijf op deze zondagmiddag. En wat een prachtige dag hebben we gehad, hè? Onwijs lekker weer. We hebben onwijs lekker weer gehad. We hebben veel lekkere muziek eh, gedraaid, als je het mij vraagt. maar we gaan nog één uur door. Met onder andere dit uur de Foplijn. We bellen straks iemand op. En die gaan we in de maling nemen door, door middel van de Foplijn. Zometeen meer informatie daarover. Um, ik wil even één tussenstand doen in de eredivisie. wedstrijd is om half vijf begonnen. NEC wel thuis in Nijmegen tegen PSV. Tussenstand is daar 0-0. Ja, en um, ik hoop dat die eh, jongens... In de microfoon buiten, praten, goed De jongens buiten, We nog even een plaatje komen doen. Aanvragen, het even kunnen dansen. Ja, er zijn twee jongens die staan, even een paar jongens zitten buiten en die staan eh, te spelen. Ja, de, hele dat is al, een beetje te dansen. En, eh, en wij willen gewoon dat ze even een showtje gaan opvoeren. Maar ja, ze zijn wel lui volgens mij. Hé hey, jongens, ja jij daar? Kom even binnen, vraag een plaatje aan. En voer even een show op van, eh, wat zal het zijn, rond de twee minuten? Je hoeft niet te schamen, kom maar binnen en dan komt het goed, denk ik. Gewoon met z'n allen. Zometeen dus de Fopplein en uh, jouw plaats natuurlijk ook welkom 023 573 1969. Dus 023 573 1969. Of kom gewoon de studio in en uh, kom jouw plaat aanvragen. Helemaal top. Dit is de script. She's all laid up in bed with a broken heart. While I'm drinking Jack all alone in my local bar. And we don't know we got into this mad situation Only doing things out of frustration Trying to make it work, but man, these times are hard She needs me now, but I can't seem to find the time I got a new job now on the unemployment line And we don't know how How we got into this mess is a God's test Someone help us cause we're doing our best Trying to make it work, but man, these times are hard but we're gonna stop by Drinking on cheap bottles of wine Sit talking up all night Saying things we haven't for a while A while, yeah We're smiling but we're close to tears Even after all these years We just now got the feeling That we're meeting For the first time Ooh. And we both know how How we're gonna make it work when it hurts When you pick yourself up, you get kicked to the dirt Trying to make it work, man, these times are hard But we're gonna stop by Drinking on cheap bottles of wine Sit talking just now got the feeling that we're meeting for the first time Krypton for the first time. Hey boys, zijn jullie er klaar voor? Ze kwamen net de studio in. Ja, we willen Chris Brown horen en Kiss Kiss. En daarom gaan ze dansen. Ze is hier op het, eh, op het plein en eh, ze gaan een eh, stukje opvoeren. Op de radio heb je niet veel aan, maar kan je langskomen. Kom gewoon even kijken. En je hoort Chris Brown en Kiss Kiss. Yo, this is Nappy Boy Radio live with your boy T-Pain. We love rap music. Listen... Uh, we got a caller on line one. Caller, what's your problem? Hello. I'm on my own feet How's it going? It's yeah. going good. My girl ain't doing a thing she used to do. I got just what you need. Brand new Chris Brown, T-Pain. You heard it here first. Nappy Boy Radio. We love hey, you. She want that get it shouted. We parking lot pimping in my dome, and I know what you. prestatie van Chris Brown. Toch even een goede plaat. Je hoorde de Isley Brothers en Dead Lady. Het is tijd voor de, de voor de graplijn. We gaan eh, iemand bellen. Barry, hij is jarig. En eh, de grap die we gaan doen is Big Dick Allen, de stripper. Belt jouw slachtoffer op dat hij eh, moment jarig is. En een feestje geeft. Hij is onderweg, maar kan het adres niet vinden. Of toch wel. Oh, hij komt eraan zelfs. Hallo, klaar? <laughs> ja, komt ie aan. Je gaat meeluisteren naar het gesprek. Hij of zij kan jou uiteraard niet horen. Heb je nou het idee dat jouw slachtoffer de verbinding wil verbreken? Druk dan snel op een toets op je telefoon. Je wordt dan direct met hem of haar doorverbonden. Let op, daar gaan we! Ja, hallo. Dag, is spreekt met Ik ben uh, de stripper. Ja, ik, ben de stripper die eh, u heeft ingehuurd voor eh, de strip, van de, van de lijn. Voor, voor die dame van de feest van vanavond. Maar ik sta hier met mijn auto wil je je slachtoffer nog een keer bellen? Ah, hangt op! Hem of haar worden <clears throat> doorverbonden? Toets dan een 1. Wil je nog een nepgesprek versturen? Toets dan een 2. Wil je stoppen? Wij willen stoppen, jammer. Maar hij, hij, hij trapte erin. Ja. Hij hing ook gewoon op, die gek. Hartstikke leuk. Barry was jarig en um, we geven hem een klein cadeautje namens CFM. Alsjeblieft. Een stripper. Een stripper. The Kings of Leon, dit is Sex on Fire. onze zanger Ben Lonko Soul en Seven Nation Army. En we gaan even twee uh, shownieuwsberichten uh, voorlezen. Oh, ze lopen ineens weg hoor, die dames. Oh, eh, meiden, nou, dames, dames. wat is dit nou? Dat kan je toch niet maken tegenover de luisteraars? Moet al die fans er niet van denken. Al die jongens voor, al die staan allemaal voor jullie, hè. de wachten op jullie. Het showbiz nieuws met ehm, Kim en Jenton. Dan kan, je wel, kan je wel lief gaan kijken, maar... Ehm, ja, nee, niks. Kom maar terug. Ga maar zitten. zitten. Kom maar zitten. Nou. Eh, eh. Dit kan toch niet? We moeten het ah, even uitleggen. We hebben twee, eh, we hebben twee leuke meiden hier in de studio. En wij dachten, nou, die uh, doen voor ons wat shownieuws. Ik heb een bericht over Rihanna. En, een bericht over uh, Barbie. Oh, Barbie. En, dan... en die gingen hun voorlezen. En nu is het zover en loopt ze de, loopt ze de deur uit. En ik nou. krijg te horen dat Barbie de grootste, dat een van hun <laughs> grootste fan is van Barbie. En zo. En, Nou, Aldo, jij geeft het voorbeeld. Ja, ik begin met Rihanna. Eh, Rihanna heeft zich vrijdag als grote diva gedragen door maar liefst 90 minuten lang te verschijnen op haar eigen concert in Belfast. Zanger Kelvin Harris, die in het voorprogramma van Rihanna stond, wist zich even geen raad toen hij zo'n 7000 fans 90 minuten lang extra moest vermaken. Toen Rihanna na anderhalf uur op het podium verscheen, liet, onze, liet de fans duidelijk hun ongenoegen merken door haar, door haar uit te joelen. Na de show verontschuldigde ze de zangeres zich op Twitter voor haar diva-gedrag. Belfast, sorry dat ik zo laat was. De dingen verlopen soms niet zoals ik gepland heb. Maar ik wil jullie heel erg graag bedanken voor jullie gedeeld. Het is nog altijd onduidelijk waarom Vienna haar fans zo lang heeft laten wachten. Nou dames. Je mag hoor. Ja, ja. Je hoeft niet te schamen. Nou, microfoon bij je mond. Kijk, een mooi rood dingetje. Ja, kom maar. Ben je al gewend? Facebase Barry zal, zal de komende zes weken niet Warrestaat te vinden zijn in de kroeg. De blondine moet namelijk tot 15 oktober verplicht rust nemen. Dat heeft de manager van Barbie laten weten aan Shownieuws. Barbie is de afgelopen tijd druk bezig geweest met de voorbereidingen voor haar eigen reality show. Ook ging ze onlangs onder het mes om haar borsten te laten vergroten. Volgens de manager heeft Barbie te veel hooi per vork genomen waardoor ze oververmoeid raakte en heel veel is afgevallen. Haagse, het Haagse feestfeest is daarom nu op vakantie aan het bijkomen met haar verloofde Michel. Nou, dat is toch hartstikke nou, goed. Talent, Prachtige radiostem. Helemaal voorgelezen. Ik hoop dat de voorzitter luistert. We hebben een nieuw talent. <laughs> We hebben een heel veel nieuw talent. Jo uh, meiden, dankjewel. Alleen Kim nog niet. Oh, ja, Kim. Kim. Jij probeert je weer achter verschuilen, hè? Kim. Kimmetje. Kim. Kom naar één, één berichtje. Eentje. Eentje. Een Eentje. korte. Een korte. Gaan we een kort berichtje voor je zoeken. We gaan eens even kijken. Ehm, David Beckham, vind jij wel leuk, toch? Wordt grijs. Ah. David Beckham wordt eh, grijs. Even kijken, leuk muziekje erachter. Ja, komt hij aan. Hoppa. Even kijken. Ja. Bij de microfoon praten. Heel David begint steeds de geboorte van zijn dochter Harper steeds meer te merken dat hij ouder wordt. Ik kreeg mijn eerste grijze haar een paar jaar geleden al maar sinds we ons kleine meisje hebben, worden we het steeds meer. Dat voetballen van Wall Street Journal. De lichamelijke conditie van David begint ook achteruit te gaan. In de ochtend voelt hij zich steeds meer behalve fit. Ik voel me heel anders dan tien jaar geleden. Het duurde nu erg lang voordat ik ben opgestart, maar zodra ik mijn koffie heb gedronken gaat het al iets beter. Nou, eitje toch? Eitje. Ook een talent, ook een, nog een talent.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 Let's go crazy. Do a song. Oh my. de nieuws. Oh, die. <laughs> Wie dacht jij dan? Die meisjes van net. Oh ja, die waren ook heel goed. Do You Believe in Love hier bij ZFM. Nog uh, eh, 10 minuten gaan en dan eh, ben je eindelijk van ons af. Jammer, Heeft Zandvoort eindelijk een keer rust. Maar daarvoor gaan we natuurlijk, of, eh, we gaan nog even 10 minuutjes heerlijke plaatjes draaien. Wil je nog wat horen, kom even langs de studio. Als je dit hoort, wat dacht je van Mary Mary? Shakeless. Goeie plaat. Show is hot out here. I don't mind though. Just glad to be free. You know what I'm saying? Uh. on my feet so I can dance. I just wanna praise you. What you wanna do? I just wanna praise you. Yeah, yeah. You broke now I can't my Feel me? And I'm gonna praise you. What you gonna do? I'm gonna praise you. In the corners of my mind, I just can't see should praise you through my circumstance. Take a shackle off my feet so I can dance.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 van de Shapeshifters hier bij Zondag in Kermeland. Een extra lange editie, een uurtje langer. En eh, we waren zelfs met, eh, met boksen te horen op het plein. En zo eh, eindigen we deze editie. We willen Chuck de Blauw onder andere bedanken. Buringen bedanken met zijn nieuwe item hier. Aldo Moraal, jij bedankt. Ja, ik wil Pascal van de Beek ook nog bedanken voor de boksen buiten. Pascal van de Beek, oude held. Dankjewel. En voor Zandvoort. De mensen die aan het eten zijn, eet smakelijk. En natuurlijk de boys die eh, voor, het, eh, voor de boxen staan, die een mooie dansshow hebben weggegeven. Thanks jongens. En we eindigen met een plaat waar ik een speciaal gevoel bij heb. Het gevoel dat ik nooit meer wil voelen. Omdat het gewoon een slechte plaat is. Tot volgende week. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 6.